Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Volgens verdachte Radko Mladic heeft lymfklierkanker, zegt zijn advocaat tegen een Servische krant. Volgens hem is de kanker de reden van het ziekenhuisbezoek van de Bosnisch-Servische oud-generaal in 2009. Hij zou toen chemokuren hebben gehad. Volgens critici is het verhaal bedoeld als verdedigingsstrategie en zijn de beweringen verzinsels. Ziekenhuizen in Belgrado ontkennen dat ze Mladic als patiënt hebben gehad. Mladic zit sinds dinsdag in een cel in Scheveningen in afwachting van zijn proces. De Japanse premier Kan heeft een motie van wantrouwen overleefd door aan te bieden mogelijk over een half jaar af te treden. Het parlement accepteerde zijn voorstel om eerst nog een nieuwe begroting op te stellen met maatregelen om de gevolgen van de aardbeving en de tsunami op te vangen. Dissidente leden van Kans eigen partij dreigden voor de motie van wantrouwen van de oppositie te stemmen. Als die was aangenomen had Kan meteen moeten aftreden. De oppositie verwijt Kan dat hij de crisis waarin Japan sinds de aardbeving zit verkeerd heeft aangepakt. De douane in Thailand heeft op de luchthaven van Bangkok 451 schildpadden in beslag genomen. De dieren zaten in koffers van een vlucht vanuit Bangladesh. De totale waarde van de schildpadden wordt geschat op zo'n 23.000 euro. In de koffers bleken verder zeven krokodillen te zitten. Die gaan op de Thaise markt voor ruim 200 euro per stuk van de hand. De Thaise douane was getipt dat een bekende smokkelaar uit Bangladesh op weg was naar de hoofdstad. Volgens de douane heeft de man de koffers niet opgehaald en is hij na zijn aankomst in Bangkok op de vlucht geslagen. Het weer, veel zon en wat hoge bewolking.